Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Universiteiten en hogescholen moeten stoppen met het uitnodigen van buitenlandse studenten. Dat wil de Tweede Kamer. Het grote aantal internationals zorgt voor problemen. Er zijn te weinig kamers en de collegezalen raken overvol. Merken ze ook in Amsterdam. Dit zei de studentenvakbond daar eerder over. We hebben nu gewoon 2300 eerstejaars internationals... die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken. Ja, dat betekent dat ze waarschijnlijk een, enorm risico lopen... op uitbuiting of dakloosheid. En eh, dan moet er gewoon eh, een stop komen... en moet, moeten eh, studenten niet meer naar Amsterdam komen. De Kamer wil dat er een verbod komt op reclames in de buurt van universiteiten en op internationale studentenbeurzen. Onderwijsminister Dijkgraaf komt in februari met een plan. In Breda is vanavond een auto door de voorgevel van een bungalow gereden. De bestuurder van de auto zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt... en knalde hard tegen de woning aan. De bewoners zijn geschrokken en volgens de politie raakten zij niet gewond. Presentator Herman van der Zand gaat Matthijs van Nieuwkerk vervangen... bij het muziekprogramma Top 2000 A Go Go. Doordat Van Nieuwkerk in opspraak raakte over de werkomstandigheden bij De Wereldrijd Door... werden de opnames van de Top 2000 quiz stilgelegd. En die gaat nu definitief niet door, zegt de NTR. Inwoners van Baarle-Nassau zijn helemaal klaar met vuurwerktoeristen. De grens met België loopt dwars door dat dorp... en veel Nederlanders kopen hun vuurwerk over de grens. En dat zorgt veel, voor veel overlast en drukte voor de buurtbewoners. Wildplassen, eh, mensen die komen bij ons eh, achter in de tuin eh, parkeren ze laten heel erg veel rotzooi achter. Bij mij hebben ze al twee keren in de meterkast eh, geplast. He, want mijn deur is open, omdat ik zaken doe. En, dan, eh, en bij alle mensen in de portaties doen het overal. Dat mensen de auto eh, voor mijn oprit wegzetten... of dat het hier helemaal blokkeert, de straten, daar je niet weg kunt. En de gemeente neemt nu extra maatregelen om overlast tegen te gaan. Ze gaan meer toezicht houden en extra afvalbakken en dicties plaatsen. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht en morgenochtend kan het weer flink mistig zijn. Verder is het bewolkt dan, kan er her en der een spat regen vallen en wordt het 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Met een beetje vertraging op de binnenring van de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 En eh, mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook voor dit tweede uur de samensteller en presentator van dit programma. Een programma wat gewijd is aan Franse jazz en Latin jazz. En eh, ik begon het tweede uur, hoe kan het anders, met een absolute klassieker namelijk generiek uit Ascenseur pour l'échafaud, de lift naar het schavot. Die beroemde filmmuziek ingespeeld door Miles Davis op 4 en 5 december 1957 in Le Poste Parisien in Parijs. Hij zag de beelden en speelde, als ik me goed herinner, spontaan de muziek in hij op trompet, op andere nummers begeleid. nu in dit nummer niet... Barney Wylan op tenor en René Utreger op piano... Pierre Michelot op bas en Kenny Clark op drums. Een echte klassieker om dat tweede uur mee te beginnen. Dan eh, switchen we gelijk van eh, jazz in Frankrijk naar Latin jazz. En eh, ik begon het eerste uur met haar. Nu staat ze nummer twee in het tweede uur. De Braziliaans-Japanse zangeres Lisa Ono... Eh, met wederom een Spaanstalig nummer van haar cd Romans Latino. Volume 2, Balladas Romanticas al Ritmo de Bossa Nova... luistert u naar Acalanto de Amor. weer terug naar Frankrijk en wel naar Michel Petrucciani. De kleine, grote Franse jazzpianist. Michel wordt begeleid door good old Stefan Grappelli op viool uiteraard... Georges Mraz op bas en Roy Haynes op drums. Het is een opname op Dreyfus Jazz uit 1996 van de CD Flamingo de all-time classic,er Sweet Georgia Brown. Ja, de prachtige klanken van Michel Petrucciani en uh, Stefan Grappelli. We blijven in Franse sferen en we gaan luisteren naar Stacey Kent. Eh, Frans? Nee, ze is Amerikaans. Eh, geboren in South Orange, New Jersey. Maar haar opa was Russisch en die groeide op in Frankrijk. En zij heeft zich dus ook in Franstalig repertoire bekwaamd. En wel dusdanig dat eh, in 2009 ze de L'Ordre des Arts et des Lettres kreeg... van de Franse minister van Cultuur. Eh, van de eh, CD The Changing Lights... gaan we naar een Franstalig nummer luisteren. En Stacey Kent wordt hier begeleid door John Paricelli op gitaar... Graham Harvey op piano en Joshua Morrison op drums. Een opname uit 2013 op Parlophone luistert u naar Licht Liedje, oftewel Chanson Légère. Je voudrais te faire une chanson légère, comme une bulle de savon, un nuage de coton, une aile de papillon, une chanson éphémère, comme sont les chansons qu'on chantonne dans son bain. Une chanson l'aide rien, un voyage sans bagage. Moi je voudrais te faire une chanson légère, comme une rime qui sème, quelques vers de bohème et des pieds de travers. Sans je, sans je t'aime sans aucun stratagème. Juste un peu de soleil qui effleure ton oreille, juste un frisson à peine. J'aimerais te faire une chanson légère comme cette liqueur de fruits et de couleurs et aussi quelques fleurs, des mots et des musiques, un chewing-gum qu'on mastique, friandises fredonnées, caramel susurré, chocolat chuchoté. Moi je voudrais te faire une chanson qui importe les promesses, une chanson qui caresse, qu'on caresse cette chanson, une chanson frivole qui ne dit rien et s'envole, une balade sans retour, une chanson d'un jour. J'aimerais te faire une chanson légère. voudrais te faire une chanson légère. J'ai fini par te faire une chanson d'amour, une chanson d'amour. Ook een heerlijke stem, Stacey Kent. Uh, zeker met zo'n gevoileerd geluid... bij zo'n prachtig, prachtige Franse jazzballad. Uh, we gaan door met weer wat Latin. En wel eh, van de cd Gets Gilberto. Waar we Joe Gilberto vocaal en gitaar horen. Stan Getz uiteraard op tenor. Antonio Carlos Jobim piano. Tommy Williams bas en Milton Banana drums. Een opname van 18 maart 1963. En eh, het is getiteld dit nummer Para Machuchar Meo Cortau. En dat betekent om mijn hart te kwetsen. sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou. pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender paciência de viver pra não sofrer. <laughs> tegen het eind van de maand november. Dan kijken we alweer richting december. En eh, december, dat betekent ook alweer het laatste concert, eh, jazzconcert in de krocht op 18 december. Madeleine Bell. Nou, voor degenen die nog kaartjes zouden willen, heb ik een trieste mededeling. Het is helemaal uitverkocht. Voor de organisatoren, Hans Rijmers en zijn team natuurlijk... een heerlijk idee dat je wederom zo'n volle zaal heb met zo'n topartiesten. Het goede nieuws is dat er nog wel wat plaatsen over zijn, heb ik begrepen... voor na afloop het eh, koude en warm buffet... Eh, wat door Theo, de uitbater van de krocht... Eh, voor de gasten wordt neergezet. En daar zijn nog wel een paar plekjes vrij. Wacht u niet te lang, want als u gezellig na afloop van het concert wilt blijven eten... dan kunt u dat eh, reserveren op de site van jazzinzandvoort.nl. En daar vindt u verder alle details zoals het telefoonnummer waarop u uw reservering kunt doen. 1812 Madeleine Bell kerstconcert Jazz in de Krocht. Terug naar de muziek. Eh, ik heb eh, weer wat Frans klaarstaan. En wel Charles Navour. met wederom een jazzy nummer eh, Formule 1. Oftewel La Formule 1 van dezelfde cd waar ik al eerder wat van draaide. Asnavour 2000. La Formule 1. Même homme carrossé comme une Formule 1 de la ligne des jambes à la pointe des seins. C'est une œuvre parfaite. Ses parents l'ont conçue sans le moindre défaut. Et pour les mains d'un homme, c'est plus qu'il n'en faut. Sur toutes ses facettes. Quand je veux négocier un amoureux parcours, elle s'échauffe vite et part au quart de tour, nerveuse et dynamique. À peine un tour d'essai au circuit des passions, elle se place en force, en pôle position, rondissant et magique. Pour devenir champion de cette Formule 1, il m'a fallu passer les tests et point par point affirmer mes ressources. Ne jamais courir ailleurs à contresens ou bien être surpris par la panne d'essence sens. Au milieu de la course, car elle n'a jamais le plus petit raté possédant sur ce point un réservoir d'idées vraiment, vraiment phénoménal. Pour ce qui est du bonheur, carburant au super, dans la compétition, jamais elle ne perd. La tête et les pédales. Maman m'est carrossée comme une formule, c'est un joyau unique un modèle fait main. Merveilleux prototype qui négocie nos joies sur les chapeaux de roue, dans les rallyes de nuit où l'amour nous rend fous, fous. Quand nous faisons équipe Et quand au petit jour après le tour d'honneur, elle tente est glorieuse, elle pose son cœur suis lascive Sur ma poitrine en feu par moment je me sens sur la plus haute marche au podium des amants, comblé de mousse sportive. Ma mon est comme une Formule de la ligne des jambes à la pointe des seins. Oui, parfaite. Elle a changé ma vie, j'en suis fou d'amour. Elle est ma raison d'être et hante nuit et jour. Et mon cœur et ma tête. Et mon cœur et ma tête. Ja, als Navour eh, als jazzzanger. Ik vind het ontzettend overtuigend. Eh, hij doet dit even makkelijk als eh, een van zijn mooie poëtische chansons. Maar hij heeft ook gevoel voor dit jazzritme. Wie ook gevoel heeft voor ritme is uiteraard Dave Brubeck. kijk alleen nog maar naar dingen als Take 5. Maar op een cd Jazz Impressions of New York heeft hij ook een bossa nova nummer staan... getiteld Broadway Bossa Nova. Dave eh, treedt op in de bekende bezetting... met naast hem Paul Desmond op altsax... Eugene Wright op bas en Joe Morello op drums. Het is een opname uit 1964 opgenomen in de Columbia Studios in New York City. Luistert u naar Dave Brubeck met Broadway Bossa Nova. dat was Dave Brubeck met zijn Bossa Nova. Eh, we switchen weer naar Frans en wel de zangeres Suzy Arioli. Suzy Arioli is een Canadese jazzzanger en eh, tweetalig. Eh, zowel Engels, maar ook Frans. En heeft veel gespeeld in jazzclubs in Montreal. ze brachten in 2012 de CD All The Way Out en daar wordt Suzy Arioli begeleid door Jérôme Dupuis-Cloutier, trompet... Jeff Johnson, piano en keyboard... Jordan Officer, gitaar... Frédéric Grenier, bas en Michel Bertillon op drums. Een, eh, in ieder geval qua namen, Frans samengesteld eh, ensemble... luistert u naar Suzy Arioli met Un jour de différence. de différence dans toute une existence. Ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement Il faut bien peu de choses. Le parfum d'une rose. Un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup. dat was Suzy Arioli uit Montreal, Canada. We keren terug naar de Latinsfeer en wel met eh, onze eigen hier uit de regio afkomstige José Koning. Zij eh, nam een cd op, geheten Recorded in Rio in 2005... <clears throat> waar zij werd begeleid door Leonardo Amuedo op gitaar... Nema, Nema Atunes op bas, Firmino op percussion... Sivuca op accordeon. Luistert u naar Cortau do Brasil, oftewel Hart van Brazilië. José Koning. We gaan weer terug naar het Frans. En een andere Franse chansonnier, ik heb het over Serge Reggiani... heeft zich ook niet veel, maar wel een keertje ook gewaagd aan het eh, jazz-idioom... en wel met een ode aan het beroemde restaurant Maxims. Het komt van zijn cd Serge Reggiani Toujours uit 1966. Luistert u naar Maxims. baiser la main d'une femme du monde et m'écorcher les lèvres à ses diamants. Et puis, dans la jaguar, brûler son léopard avec une cigarette et s'envoyer des drailles aux Gordon et des pimps number one avant que de filer chez Maxims grand seigneur dix sacs aux chasseurs enfin poser ma pelle et chauffer ma gamme. Ja, en dat was Serge Reggiani met zijn ode aan het restaurant Maxims. Eh, pianist Michel Petrucciani staat weer klaar. Deze keer begeleid door Palle Danielson op bas en Elliot Ziekmund op drums. Het is een opname van 20 oktober 1985 eh, van de cd geheten Pianism. Michel Petrucciani met Faces Face. En dat was Michel Petrucciani met Faces Face. Ja, de volgende heb ik even over nagedacht. Is dat wel Franse jazz? En ik kwam tot de conclusie ja. Ik heb het over Yves Montand met zijn Le Feuille Mort. Natuurlijk eh, wereldberoemd. Maar na zijn parlando inleiding, als je goed naar de begeleiding luistert... dan is dat toch wel eigenlijk een hele jazzy begeleiding. Vandaar dat eh, ik ook dit nummer in eh, deze uitzending die gewijd is aan Franse jazz... ook van Franse chansonniers met een jazzy inslag eh, ga spelen. U luistert dus naar iets wat u ongetwijfeld al uit uw hoofd kent... maar het blijft mooi. Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais moi qui t'aimais, mais la vie pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants ik hoop dat u het met me eens bent. Toch wel een jazzy begeleiding, dit prachtige chanson. Eh, het loopt tegen twaalf. We hebben nog drie minuutjes. Eh, en ik ga eindigen wederom met Charles Navour. Eh, ook weer een jazzy nummer, Nos Avocats. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week dan is Jeroen er met een prachtig programma meer. En ik meld me op eerste kerstdag met twee uur uitsluitend eh, jazzmuziek in kerstsfeer. Met andere woorden, allerlei bekende nummers... maar uitgevoerd door eh, wereldklasse jazzmuzici. Op eerste kerstdag weer van 10 tot 12. Dus ik hoop u dan ook weer luisterend aan te treffen. We gaan er dus uit met Charles Navour. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Nous avons vécu ensemble, aveuglés d'amour. Mais le temps ne se ressemble pas jour après jour. Aujourd'hui, la tendre guerre a cédé le pas aux astuces et honoraires de nos avocats. Souviens-toi que notre route ne fut pas aisée. Nos parents ayant des doutes étaient opposés à ce mariage précoce dont l'issue est là. À présent sont à la noce que nos avocats. Tu fournis des fausses preuves pourquoi s'en priver La pratique n'est pas neuve, j'en ai au dossier. Dans cette joute hypocrite, truffée de coups nous avons l'appui tacite de nos avocats. Et s'il faut que l'on fignole dans l'aberration, on dira que tu es folle.